Ze krijgen een vrijgeleide. De politie in Duitsland heeft zes mensen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij een plan om een aanslag te plegen op de halve marathon in Berlijn vandaag. Volgens de politie had een van hen gezegd dat hij toeschouwers en deelnemers met messen wilde aanvallen. De aangehouden personen zijn tussen de 18 en 21 jaar en komen uit islamitisch-terroristische hoek. Zeker één van hen is volgens de krant Die Welt een bekende van de terrorist Anis Amri... die in 2016 met een vrachtwagen een aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. De politie heeft rond de wedstrijd FC Twente-Feyenoord in Enschede 15 mensen opgepakt. Van tevoren werden al zeven voetbalfans opgepakt. Voor onder meer het gooien van bier in het stadion en drugsbezit. En ook achteraf moest de politie ingrijpen. Acht Twente-supporters zijn in Hengelo aangehouden voor openlijke geweldpleging en mishandeling. Ze zouden zijn gearresteerd bij de plek waar Feyenoord-supporters hun auto's hadden geparkeerd. FC Twente verloor de wedstrijd in de golfsvesten met 3-1, waardoor degradatie dichterbij komt. En op een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam is een kunstwerk van de wereldberoemde kunstenaar Jeff Koons gesneuveld. Een bezoeker raakte een grote glazen bol aan die onderdeel was van een kunstwerk. De bol viel toen stuk. Het gebeurde op de laatste dag van de expositie. Het weer dan nog, vanavond en vannacht kans op mist in het westen en noorden.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 Ja, en ene keer is het wat verder dan de andere keer. Um, Twee nieuwe werkjes in dit eh, programma. Ja, de eerste is van eh, Vicente Avella. Het album heet eh, Rising. Een heel, heel fraai album. Ehm, je kan er meer over terugvinden op de website van peacefulradio.info.